What number is this, Chip? 7A. <laughs> okay, no, I mean, don't get excited, man. It's because I'm short, I know. Oh, I could hide neath the wings of the bluebird as she sings. The six o'clock alarm would never ring but it's ring and I rise, wipe the sleep out of my eyes. My shaven razor's cold and it stings. speed. Now you know how happy I can be. Oh, and our good time starts and ends without dollar one to spend. But how much, baby, do you? van de paar hits van eh, The Monkeys. Een eh, groep die nooit echt bestaan heeft, maar uit een televisieserie eh, tevoorschijn kwam. <laughs> Ja. En die televisieserie kun je trouwens tegenwoordig nog altijd zien bij ons. Ja, niet bij ons, maar bij ons op kanaal 50. Eh, en daar herhalen ze die oude serie. Beetje melig, maar daar zitten wel altijd hele leuke liedjes in. Trouwens ook een eh, herhaling van de Partridge Family. Een soortgelijk eh, televisieprogramma, een soortgelijke televisieserie. Grappig met een popgroepje en leuke liedjes. Nou ja, dat is allemaal op je eigen kabel dus. Hey, welkom bij het tweede gedeelte van de show. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen ga niet te veel kletsen. Ik ga je vooral veel lekkere muziek laten horen. Straks een uh, reportage van Jeroen van Gent. Dus, stay tuned. Hey baby. The way you treat me cool really drives me crazy. You're the one that sets more fire. Every day it keeps on burning higher. I tell you, I want you, I need you, don't you know it, baby? Hey, baby. The way you treat me cool really drives me crazy. Don't say no, it's really time to go, babe. You know, you know, hope is a grow, so give me a chance and listen to my song. One is one is two. It's the two of us, honey. You can change my love for you. One is one, two is two, and it's sure as you know that things are true. I say this man is loving you, and pretty little honey, don't love it ain't fun. say, don't say no. It's really time to go, babe. You know, you know, hope is too grow, so give me a chance and listen to my song. One is one, two is two. It's the two of us, oh, honey. You can change my love for you. Yes, you know that things are true. I say this man is loving you, and pretty little honey, don't live it ain't funny. You can't believe, but I wonder why. Can't you see it ain't a lie? met dat sombere weer van vandaag verlang je natuurlijk wel een beetje naar het strand vol zon. Maar ja, dat zit er vandaag eh, niet in. Ook niet eh, aan de kust, onze eigen Zeeuws-Vlaamse kust. Dus eh, ja, pech, dat hebben we wel vandaag. Maar wel lekkere muziek. Als je toch binnen blijft. Rigera een Vamos a la Playa. En Nick McKenzie met een, nou toch wel ontzettend oude deun zeg, ongelooflijk. Een mooie gouden herinnering, je hoorde hier bij GoFM. One is one voor iets heel moois. Iets kleins van Meccano. a tu hombre, piel morena, desde el cielo habló la luna llena, pero a cambio quiero el hijo primero que le engendres a él, que quien su hijo mola, para no estar sola, poco le supposed to Harry Styles hier bij GoFM. Ja, een, eh, een, flinke keuze hebben we hier uit zijn nummers. Want hij heeft al aardig wat hits op zijn naam staan. Zoals deze, As It Was. En daarvoor Meccano en iets over een maan. Ja, hartverwarmende muziek heeft iets te maken met de koude dagen natuurlijk. En de verlang je naar Spanje. Daarom twee Spaanse nummers achter elkaar. En we gaan het ook hebben straks in de show over vakantie. Eh, Jeroen van Gent namelijk. Die ging de straat op met zijn blauwe microfoon. En vroeg aan u eh, iets over vakantie en geuren. Wat heeft dat met elkaar te maken? Hmm, interessante vraag. De antwoorden ook. Je hoort ze straks over ongeveer 10 minuten hier bij GoFam. goes on. The beat goes on. Drums keep pounding a rhythm to the brain. La da da da dee. La da da da da. Charleston was once the rage. Uh-huh. drums keep pounding a rhythm to the brain. La da da da dee. La da da da da. The grocery store, the supermarket. still keep on marching off to war. Electrically they keep a baseball score. And the beat goes on. The beat goes on. Drums keep pounding a rhythm to the brain. La di da di dee. La di da di da. Grandma's sitting chairs and reminisce. Boys keep chasing girls to get a kiss. The cars keep a going faster all the time. goes on. The beat goes on. Drums keep pounding a rhythm to the brain. La di da di dee. La di da di da. And the beat goes on. Yes, the beat goes on. And the beat goes on goes on. Go FM. Ooga chaka, ooga, ooga, ooga chaka, ooga, ooga, ooga chaka, ooga, ooga, ooga chaka, ooga, ooga. I can't stop this feeling deep inside of me. Girl, you just don't realize what you do to me when you hold me in your arms so tight. You let me know everything's alright. Ah. so sweet as candy. Tastes so die heel veel eh, oude meuk heeft gemaakt, <laughs> zal ik zeggen. Ja, nu inmiddels oude meuk, eh, maar toen niet. Leuke hits. Eh, wel melige liedjes allemaal. Waaronder deze Hoek dan een Feeling. En we hoorde je Sunny and Cher, ook oude meuk uit de jaren 60. The beat goes on. En dat gebeurt dan ook hier bij GoFam de hele dag. Lekkere muziek en interessante informatie. Bijvoorbeeld, niet alleen onze radio, en eh, televisie straks natuurlijk ook weer. Eh, maar we hebben natuurlijk ook onze website waarop heel veel te lezen staat. Bijvoorbeeld de agenda. Daar kun je bekijken wat er te doen valt in de regio. Bijvoorbeeld dinsdag, dan kun je Splinter Sabot ontmoeten in Den Dullard. Ja, deze schrijver en televisiemaker eh, heeft een eigen talkshow. En hij komt naar de Dullard om met het publiek te spreken, zou je kunnen zeggen. En verder is er woensdagmiddag een schrijfmiddag voor Amnesty International. Dat is een bijzonder goed doel. Wil je meer weten over wat het eh, leven valt in de regio? Ga dan naar onze website go-rtv.nl. Ga naar agenda en vind daar van alles over wat er te doen valt in de regio de komende tijd. Een paar maanden geleden was ik de grote ster op het festival van Voelichem. Overal aanplakbiljetten met mijn foto. Er hingen van die spandoeken boven de straten met mijn naam. In zulke koeienletters. En weer had ik die avond zo laaiend enthousiaste menigte in het dorpshuis. Maar toen ik terugkwam op mijn hotelkamer, helemaal alleen... Ja, dat zullen er wel meer gezegd hebben die avond. Dus op mijn hotelkamer dacht ik na over het probleem waar ik als grote ster toch eigenlijk wel een beetje mee zit. Ik pakte mijn gitaar en maakte een lied. En dat gaat zo. Het is moeilijk bescheiden te blijven. Wanneer je zo goed bent als ik. Zo stoer, zo charmant en zo aardig. Dat zie je in één ogenblik. Ik denk als ik kijk in de spiegel. Daar staat een geweldige vent is moeilijk bescheiden te blijven voor een kerel met zoveel talent. Ja, ja. De allermooiste meiden die mij eenmaal hebben gezien, die vallen meteen aan mijn voeten. Aan iedere teen minstens tien. Ik lig zelfs goed bij de mannen. Maar dat geeft me ook al geen kick. Want er is er niet één op de wereld die zo goed en volmaakt is als ik. Het is moeilijk bescheiden te blijven wanneer je zo goed bent als zo stoer, zo stoer, zo charmant en zo aardig. Doe even mee. Dat zie je in één ogenblik. Ik denk als ik kijk in de spiegel, wat zie je dan? Daar staat een geweldige vent. Het is moeilijk bescheiden te blijven voor een kerel met zoveel talent. ja. zo zit dat. Ik wil ook geen filmcarrière, zoals houden De Gooien, Krabbe. En dat is voor een dan weer mazzel. Zo hou ik ze uit de WW. Als ik mijn talent zou benutten, dan was ik de top of de bill. Hoewel het gewoon is, dan krijg je kapsones En dat is nou net wat ik niet wil. Tis, kom op, wij zitten niet zangers, kom op. Tis moeilijk bescheiden te blijven. Wanneer je zo goed bent als ik, zo stoer. Eh, zo stoer, zo charmant en zo aardig speelt kijk in de spiegel. Wat staat daar? Daar staat een geweldige vent. Het is moeilijk bescheiden te blijven voor een kerel met zoveel talent. Ieder voor zich, voor een kerel met zoveel talent. Ach, je bent er maar mooi klaar bij als je zo'n lied over jezelf eh, zingt. En Peter Blanke deed dat dan ook. Nou, wel gezellig, toch? En een beetje, ja, een beetje onzin. Mag wel eens op de zondagmorgen natuurlijk, hè. Ehm, tijd voor de reportage van Jeroen van Gent. Want die heeft zijn best weer gedaan. Kruiden, specerijen geven geur en kleur aan het leven. Wij hebben er de zeven zeeën voor bevaren. Dat schrijft eh, Jeroen van Gent in zijn commentaar. In deze tijd doen we nog wel iets vergelijkbaar. Vakantie namelijk. En ook dat heeft geur en kleur. En de vraag is dan ook, welke geur doet u aan vakantie denken? Jeroen Vergent, ja, zo brutaal als hij altijd is, ging de straat op met zijn blauwe microfoon en vroeg het u. En jawel, hier zijn uw antwoorden. De kruiden in het eten tijdens de vakantie. Griekse kruiden, Italiaanse kruiden. Ja, ik noem maar wat. Welke geur doet u nou denken aan de vakantie? Het kan natuurlijk ook Nederland zijn. Dat kan heel goed. Goedemiddag, Mag ik u wat vragen voor de radio heel kort? Ik heb leuke lichtvoetige vragen, een soort van man bij het hond vragen. Dus geen ellende, geen politiek. Mag ik u wat vragen? Mag ik het proberen bij u heel even kort? mag het proberen. De vraag is, welke geur doet u denken aan vakantie? Eh, de bossen, dennengeur. Ja. En de zee. Maar de, de dennengeur eerst, waar was je toen? Eh, <laughs> <laughs> ergens in de bergen. <laughs> ja. En als je die dennige terugruikt met kerstmis, afgelopen kerstmis, dan moet u daar misschien ja, aan denken? Of? Ja, maar dan heb ik geen vakantieidee. Nee, nee. Dat maar eh, het zoute zeewater, dat is eigenlijk nog meer. De zeewind. De zeelucht. Ja. Die is nog sterker. Ja. Welke geur doet u denken aan vakantie? Uh, wijn. Ja, die had ik nog niet. Er zijn veel reacties van jullie had ik nog niet. Wijn. Ja. En als u het hier ruikt, ja, moet u denken aan de vakantie. Ja, dan denk ik bij bepaalde soorten wijn denk ik dan wel aan vakantie. Ja? Ja. ja. Kunt u nog een voorbeeld noemen van welke vakantie dat wordt Nou, nee, nee ja, ga elk jaar op vakantie. Maar eh, als je in Griekenland bent, dan neem je Griekse wijn. En eh, in Italië Italiaans wijn, enzovoort, enzovoort. Dus en dan is dat, als je het hier terugrijdt, dan weer een soort van associatie. Okay, ja, ja. Welke geur doet u denken aan vakantie? Die is echt lastig, vind ik. Ja, die is eh, lavendel. Lavendel? De lavendel. En wat was dat voor vakantie? Dat was in Frankrijk. Oh ja, natuurlijk. Ja, ja, ja, het lavendelvelden. Ja. Juist. Ja. Dat heb ik zelf nog nooit meegemaakt, maar is dat heel sterk? Ja, heel sterk. Ja, en heel lekker. En heel mooi ook. Dus als u hier bent en u ruikt dat in een, ja, weet ik veel, in een drogisterij dan... Precies, dan denk ik aan eh, vakantie. Aan Frankrijk? Ja. Nou, de geur van de zee. Als je de duinen overkomt en je ruikt ineens de zee. Ja, dat is een goeie. Dat, kan mij nog, dat herinnert mij aan eh, vroeger. Dat kan, dat kan niet. was de op vakantie. En als je dan uit het bos de duin overging, dan rook je de zee. En dat vond ik een heerlijke lucht al. Dat kan hier zijn, maar ook in het buitenland. Hè? Kan ook in het buitenland, ja. ja. Maar ik moet dan altijd aan Zeeland denken. Oh, Zeeland, ja. ja. Ik kwam vaak in Zeeland op vakantie. Ja, we gingen toen ik klein was eh, vaak in Westerschouwen op vakantie. En dan eh, rook je dat. Goedemiddag. Hallo. Mag ik u wat vragen voor de radio heel kort? Ik heb leuke lichtvoetige vragen. Dus geen politiek of wat dan ook, oh. maar een soort van man bij het hond vragen. Prima. Mag ik dat proberen? Ja hoor, dat mag ik proberen. Komt u. Welke geur doet u denken aan vakantie? Een natte straat na een heerlijke warme zomerdag. Ja. En dan de regen op de straat. Ja. Dat doet me echt denken aan vroeger. Toen ik eh, met eh, mijn handbalvereniging op vakantie was. En dat doet me daaraan denken. Waar was het ergens? In Drunen. In Drunen, in Nederland? Ja. Ja, dan is het een hele tijd droog en dan komen er allemaal geuren vrij. Ja. Dat bedoelt u? Ja. Dan ruik je echt ja, dat natte asfalt, ik weet niet. Ja. Eh, zo'n speciale geur vind ik dat. Hoe lang geleden is dat wel niet? Och, jeetje. Drunen. Nou, haast 60 jaar geleden. Ja. Heeft u het nog wel eens, als er na een lange droge periode is met zo'n hittegolf of zo? Nee, eh, nee. Niet meer echt? Nee. Nee, ik heb het eigenlijk nooit meer eerder meegemaakt. Ja, je hebt het eigenlijk niet meer. Welke geur doet u denken aan, de, aan vakantie? Lavendel. Ja, lavendel. Of, eh, ja, lavendel. Ja, bloesemgeur. Dat, eh, ja. De, wat voor geur? Bloesemgeur. Wij gaan ah, al in het voorjaar. Dus, uh, ja. U gaat in het voorjaar op vakantie, dus dan is de bloesem onlosmakelijk verbonden met uw vakantie. ja, precies. Waar was dat, waar op vakantie was? Oh, meestal Zuid-Europa. He, van Griekenland tot en met Portugal. Ja. Zuid-Europa in, het, voorjaar. Ja, dan moet ik denken aan een bepaalde bloem. Maar ik kan niet op de naam komen. Maar een ja, bepaalde bloem. Ja, in Italië, in Italië ruiken die vaak. Oh. Denk jasmijn. Ah ja, en als u dat ruikt, dan denkt u aan Italië Ja, ja, ja, ja, lekker weer. U bent in Italië geweest? Ja, ja. Ja, lekker weer. Nu het zo fris is, bedoelt u? Dat, ja, precies, is wel beter. precies, precies. Oké. Nou, Dank u voor de antwoorden. Ik u niet veel aan heb gehad, maar... Jawel, ja, echt wel. Leuk. Tuurlijk wel. Dank u wel. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. leaders say war is wrong, no matter who is strong, let's pretend. Let's pretend religion. and banana with this saltfish. Oh. And that's how we traditional dish. so sour sap juice when time this on hot. Oh. Sweater running and your neck back after all. What are we the tree them pan the beach grow tall? People can't wait for them and go start fall. So I can mix up now with the dance hall. And that I make the girl them ball sing. Underneath the mango tree, honey and me. Come watch for the moon. You know you tell her what's so. Underneath the mango trial a time fi wanna get up, leave no step on the microphone I kick up. And me na go tell you no no badness make go no car up. All the girl out a street where ya go up, so give me the yeah my banana with the saltfish. And that how we traditional dish because so was a juice when time this on. hot. Set a run in your neck back after all. What are we the tree them pan the beach grow tall? People can't wait for them and go start fall. So I can mix up now with the dance hall. I ah, that I make the girl them bar sing. Underneath the mango tree, honey and me, come watch for the moon. You know you tell her what's Underneath the mango tree, honey and me, make ululu so. Sweet, it's for it Underneath the mango tree, honey and me, come watch for the moon. You know laten we eerlijk zijn, echt zonnige <laughs> muziek vandaag. Tijdens een eh, bewolkte dag. Underneath the mango tree. Lekker warm, tropisch natuurlijk. En een eh, mooie van eh, lang geleden van de Mango Kings. Daarvoor La Bicivre met Let's Pretend. Speciaal verzoek van eh, Jeroen Vergent, Want hij vond deze plaat wel passen bij zijn onderwerp hier bij GoFM. Oh, het gaat al richting 12 eh, uur. De tijd schiet op. Hmm, zal ik mijn schoenen maar weer aantrekken? Of mijn laarzen?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 And you keep losing when you ought to not bet. And you keep saying when you ought to be changing. And what's right is right, but you ain't been right yet. what they'll do. One of these days, these boots are gonna walk all over you.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 zou denken, dat is een nieuw nummer dit van eh, Dua Lipa. Maar nee, nee, nee, nee, nee. Het is alweer bijna acht jaar oud. Ongelooflijk. En het klinkt zo fris als uh, lentegras. Zoiets. Gekke vergelijking eigenlijk. Maar ja, ik zit vol van die gekke vergelijkingen dus. Eh. hey, Gary Halliwell hoorde je hier ook in de show met These Boots Are Made For Walking. En dus deze Be The One. Och, wat gaat er snel. Ik heb nog één of twee nummers voor je hier in de show. Dus eh. En daarnaast weer voorbij voor vandaag. De zondagmorgen van GoFam. De ene laatste voor vandaag. Och, Roy Orbison, Pretty Woman. Woman, won't you? Roy Orbison. Aan het einde van deze aflevering van de zondagmorgen van GoFM. Het zit er weer op voor vandaag. Och, Pretty Woman uit 1964 en later hebben ze hem nog een keer uitgebracht. Maar toen werd het geen hit. Wat je met deze informatie moet. Ja, <laughs> ik weet het zelf ook niet, maar dat maakt verder niet uit. Ik ga er tussen. Het is mooi geweest. Ga even de kopjes opruimen in de keuken zetten. En de afwasmachine. En dan eh, ja, ga ik weer op huis aan. En eh, ga ik weer leuke dingen voor je uitzoeken voor volgende week zondag om 10 uur. Want dan ben ik hier weer bij GoFam hier in Teneuzen. En dan ga ik dus weer proberen de ochtend leuk te beginnen. Op de zondagochtend. Ehm, ik wens je nog een hele mooie dag vandaag. Eh, ondanks dat het een beetje somber is en eh, best wel fris is. Eh, ja, frisse gevoelstemperatuur. Want het is inmiddels alweer 4 graden en het wordt een stuk of 6 eh, van die dingen. En vanavond een graad of 8, dat dus. En het wordt een hele zachte week. Tot sluit van deze show.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 I am れましょう。ハイアモン、守れましょう。ハイアンモン、守れましょう。ハイアンモン、守れましょう。ハイアンモン、守れましょう。ハイアンモン、守れましょう。ハイアンモン、守れましょう。ハイアンモン、守れましょう。